Freddy van met het NOS-journaal. Huisartsen moeten alleen nog antidepressiva voorschrijven als mensen zo ernstig lijden dat ze niet meer functioneren. Dat schrijft het Nederlands Huisartsengenootschap in een nieuwe richtlijn. Daarin maakt het genootschap onderscheid tussen een echte depressie en depressieve klachten, zoals somberheid, moeheid en concentratieverlies. Volgens het NG blijkt uit onderzoek dat antidepressiva bij lichte klachten niet helpen. De VN-waarnemers die polshoogte wilden nemen in het Syrische dorp waar gisteren een bloedbad is aangericht zijn beschoten. Dat zegt VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. De ongewapende waarnemers werden tegengehouden door militairen en dorpelingen. Volgens de dorpelingen zou het te gevaarlijk zijn. De Syrische regering ontkent elke betrokkenheid bij het bloedbad in het dorp, waar volgens activisten 78 mensen zijn afgeslacht. Er is een derde verdachte aangehouden in de zaak van de roofoverval waarbij de Haagse juwelier Stratman werd gedood. De politie hield in Almere een man van 27 aan. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan de roofoverval. Mogelijk bestuurde hij de vluchtauto van de twee hoofdverdachten. Die hebben bekend. De meeste partijen in de Tweede Kamer voelen weinig voor het idee van bondskanselier Merkel om stappen te zetten op weg naar een politieke unie in de EU. Merkel vindt dat de lidstaten stap voor stap meer bevoegdheden moeten overdragen aan Europa. Volgens haar is de monetaire unie niet voldoende. De meeste partijen zien er niets in om veel meer bevoegdheden aan Europa af te staan. Alleen D66 is wat positiever. De Italiaanse tennisser Sara Errani staat in de finale van Roland Garros. In de halve finale in Parijs versloeg ze de Australische Samantha Stosur in drie sets. Het is voor het eerst dat Errani in de finale van Grand Slam toernooi staat. Ze speelt tegen de winnaar van het duel tussen de Russische Maria Sharapova en de Tsjechische Petra Kvitova. Het weer. Vanavond en vannacht buien, morgen eerst droog en zon, in de middag opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een drukke avondspits. Er staat bijna 300 kilometer file. Ik noem de files van 6 kilometer en langer. Op de A4, hoofdvliet richting Vlaardingen, voorknopend Ketelplein 6 kilometer. De andere kant op, voorknopend Benelux 6. A13 van Den Haag naar Rotterdam, tussen knopend Ipenburg en knopend Kleinpolderplein 13. A15 vanuit Europoort, tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloes 15. Verderop richting Gorkum bij Sliedrecht 6. De andere kant op bij Sliedrecht 6.